Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het nou toch met de formatie van een nieuw kabinet? De zes partijleiders kregen dit weekend de tijd om er nog eens goed over na te denken. Verslaggever Xander van der Wulp in Den Haag. Het lijkt erop dat die nadenktijd niet echt heeft geholpen. Nee, ik denk dat dat de conclusie is. Al dat bellen heeft niks opgeleverd, geen doorbraak. Ik weet ook eigenlijk niet hoe serieus ze dat echt als ultimatum hebben opgepakt. Eh, de partijen zijn niet bij elkaar gekomen. Op social media kon je zien dat eh, ja, de, de, mannelijke partijleiders eigenlijk vooral met eh, Vaderdag bezig waren gisteren bijvoorbeeld de grootste partij en de ene grootste partij die staan nog steeds tegenover elkaar. Nou, dat is de padstelling waar we nu al een paar weken naar aan het kijken zijn. Hm. Vandaag moeten de zes partijleiders bij de informateur langskomen om te vertellen hoe, het, hoe ze het voor zich zien. Verzekeraars zijn druk met alle schademeldingen na afgelopen weekend. Bij Interpolis zijn alleen al 800 meldingen binnengekomen, vooral uit Leersum en omgeving. Dat dorp zag er vrijdagavond uit alsof als een oorlogsgebied met omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen. Zes huizen raakten onbewoonbaar. In Hogeveen zijn tientallen auto's beschadigd door hagel en in Alkmaar is vooral waterschade door extreme regenval. Wat gaat sneller? Een pakketje naar Monaco sturen via de post of het zelf brengen op de fiets? Tim uit Roermond denkt dat tweede. Gisterochtend om 8 uur stopte hij een pakketje in de brievenbus. En met een soortgelijk pakje stapte hij daarna op de fiets richting Zuid-Frankrijk. Nou, ik heb ooit een keer een pakketje moeten opsturen naar Monaco. En eh, dat duurde zo lang. Toen heb ik voor de grap gezegd, dat kan ik op de fiets nog sneller. En doen <laughs> zodoende gaan we vertrekken. Dus we hopen inderdaad dat er een heel klein beetje vertraging in zit. Want dat helpt ons natuurlijk. Eh, ze zeggen dat ze het normaal tussen vier en de zes dagen kunnen bezorgen. En wij willen het in vier dagen doen. Dus het wordt, eh, het wordt spannend. En los van de fietsactie zamelt Tim ook geld in. Hij laat zich sponsoren en stort het geld naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het weer. Het regent en het is fris. 15 tot 18 graden. Alleen in het zuiden komt later vandaag misschien nog even de zon tevoorschijn. Morgen is het droog met zon en een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Oever.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 De GGD opent in Den Haag een aantal tijdelijke priklocaties... waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. Ook gaat er mogelijk vanaf komend weekend een bus rijden... waarin mensen zich kunnen laten prikken. GGD Haaglanden wil hiermee de vaccinatiegraad omhoog krijgen... vooral in de Schilderswijk en Transvaal. Op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio zijn per wedstrijd maximaal 10.000 toeschouwers welkom. In Japan zijn nog maar weinig mensen tegen corona gevaccineerd. Beperkende maatregelen zijn daarom nodig om verspreiding van het virus tegen te gaan. Buitenlandse fans zijn niet welkom. Het Verbond van Verzekeraars denkt nog anderhalve week nodig te hebben... voor het inventariseren van de stormschade. Vrijdag trokken zware buien over het land. Vooral in Leersum is veel schade. Het weer grijs en regenachtig, later vanuit het zuiden droger.